Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Minister Grappenhaus erkent dat het ministerie van Justitie en Veiligheid... steken heeft laten vallen bij de landelijke 112-storing van vorig jaar. Meerdere inspecties concludeerden eerder vandaag dat hulpdiensten, zorgorganisaties en overheden... onvoldoende waren voorbereid toen het alarmnummer urenlang onbereikbaar was. Grapperhaus zegt dat de coördinatie vanuit zijn ministerie niet goed is verlopen... en hij spreekt van pijnlijke, stevige conclusies. Volgens Grapperhaus is er inmiddels actie ondernomen om bij een volgende 112-storing beter te reageren. En daarvoor worden ook oefeningen gehouden. In grote delen van Limburg en Oost-Brabant rijden geen treinen door een sein- en wisselstoring. De storing is ontstaan in de verkeerspost in Maastricht. Door de omvang van de problemen kunnen er volgens een woordvoerder van Arriva geen bussen worden ingezet. Ook het treinverkeer van Heerlen naar Aken en van Maastricht naar Luik ligt stil. Het vervoersbedrijf adviseert mensen om de trein te mijden. De NS verwacht dat de treinen op zijn vroegst rond half vijf geleidelijk weer kunnen gaan rijden. Vliegmaatschappij Transavia heeft een vrijwillige vertrekregeling aangekondigd. Net als bij andere maatschappijen is er bij Transavia veel minder werk door de coronacrisis. En het bedrijf verwacht dat er ook volgend jaar nog steeds minder wordt gevlogen. Transavia zegt met de vertrekregeling gedwongen ontslagen te willen voorkomen. De vergoeding is maximaal 18 maand salarissen afhankelijk van het aantal dienstjaren. Vakbond VNC is boos omdat de regeling niet is besproken met de bonden. Op een boerderij in de Betuwe hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gisteren een geïmproviseerde slachtplaats ontdekt. Ze vonden grote hoeveelheden resten van schapen en geiten. De NVWA denkt dat de boer de levende dieren eerst verkocht en daarna klanten de mogelijkheid gaf om die zelf meteen te slachten. En dat mag niet. Rechercheurs hebben meerdere slagerswerktuigen in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en tropisch met 28 tot 31 graden. Er kunnen stapelwolken ontstaan, maar het blijft droog. Vanavond nog lang warm en morgen nog wat warmer dan vandaag. Maar dat kan later op de dag in het zuiden een forse regen- of onweersbui vallen.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 Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit the road, yeah. I tell ya it's hard, yeah. We walking out, so it's okay. Meet me on the road, yeah. Meet me on the road, yeah. I'm calling in sick. This is too much vitamins. My doctor done tell me this. I miss me on the medicine. So tell the boss I'm calling in sick. This is too much vitamins. My doctor done tell me this. I miss me on the medicine. So on the road we drinking it. Oh. a job that I don't like. They want me work for the all night. Blood are so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.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 Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the rolls like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see that you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Two-C slide, then I hit it double time Then I hit a spin, cause we spun that block a couple times If it's not the right time, it'll always be another time I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah If they moving shaky, we just do the shit ourselves, Well, If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah Solo niggas on a YOLO for real Heard a lot about you, but we don't know for real Next time guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No. I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it.